is nieuws van 11 uur. Dielke raam met het NOS-journaal. In Jeruzalem hebben vanavond honderden Israëliërs gedemonstreerd... tegen het toenemende geweld tussen Joden en Palestijnen. Aan de demonstratie werd vooral deelgenomen door Israëliërs. Er waren maar enkele tientallen Palestijnen en Arabieren bij. Vandaag zijn bij aanvallen vier Palestijnen doodgeschoten... en een vijfde zwaar gewond geraakt, melden de Israëlische autoriteiten... In totaal zijn er de afgelopen twee weken 41 Palestijnen en 7 Israëliërs omgekomen bij geweld. In Keulen hebben honderden mensen meegelopen in een tocht voor de neergestoken Duitse politica Henriette Reker. De burgemeesterskandidaat werd vanochtend aangevallen door een man van 44 uit protest tegen het vluchtelingenbeleid van Duitsland. Ze raakte door de steekpartij zwaar gewond. Artsen zeggen dat ze wel volledig kan herstellen. Reker is nu wethouder in Keulen en verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in de stad. In Lausanne is Daphne Schippers voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Europese atlete van het jaar. Ze kreeg de prijs tijdens een gala van de Europese Atletiek Federatie. Daphne Schippers is de eerste vrouw die de prijs twee jaar achter elkaar wint. Ze werd tijdens het EK Atletiek in Peking wereldkampioen op de 200 meter. Op de 100 meter werd ze tweede. In de eredivisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. Ajax sloeg de aanval op koppositie door sloeg de aanval op de koppositie door Heracles moeiteloos af. De Amsterdammers wonnen met 2-0 in Almelo. Cambuur speelde in eigen huis gelijk tegen AZ, het werd 1-1. FC Groningen won op het nippertje van Willem 2. In de laatste fase van de wedstrijd werd de ploeg uit Tilburg verslagen met 2-1. PSV Excelsior eindigde op het laatste moment in gelijkspel 1-1. FC Utrecht speelde thuis gelijk tegen Rode JC en ook daar was de eindstand 1-1. Het weer op veel plaatsen nog regen of motregen. Vannacht opklaringen. Het koelt af tot 2 graden met kans op voorstaande grond.